NOS Nieuws van 6 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Topman Hessels van Fortis vindt dat eurocommissaris Kroes heeft bijgedragen aan de val van het concern in 2008. Dat zei hij voor de parlementaire enquêtecommissie De Wit. Kroes eiste dat Fortis bij de overname van ABN AMRO een onderdeel van die bank verkocht. Volgens Hessels heeft de verkoop een geweldig gat geslagen in de financiën van Fortis. Hij sprak van disproportionele consequenties. Vanaf 2015 gaan op de belangrijkste verbindingen tussen de steden meer treinen rijden. Intercities rijden in het weekende s'nachts langer door. De NS heeft ook met minister Schultz van Hagen afgesproken dat op de drukste trajecten in de Randstad en tussen Arnhem en Nijmegen elke 10 minuten een trein rijdt. Door de afspraak is ook de hoge snelheidslijn van de ondergang gered. Op het traject gaan ook gewone intercities rijden. Het kabinet ziet geen belemmering voor een staatsbezoek van koningin Beatrix aan Oman in januari. Begin dit jaar ging het staatsbezoek niet door vanwege de onrust in Oman. De Tweede Kamer vraagt zich af wat er is veranderd. Volgens premier Rutte is de situatie in Oman nu een stuk stabieler. Er zijn hervormingen op gang gebracht en via dit soort contacten kun je over alle moeilijke onderwerpen praten, zegt Rutte. In Italië heeft nu ook de Kamer van Afgevaardigden het vertrouwen uitgesproken in de regering van premier Monti. De Senaat deed dat al eerder. Volgende week gaat Monti naar Brussel voor overleg met Europese leiders over de Italiaanse schuldencrisis. Het kabinet heeft Rob Bertolet benoemd tot hoofd van de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. Hij is de opvolger van Gerard Bouwman, die hoofd wordt van de Nationale Politie. Bertolets laatste functie was commandant der landstrijdkrachten. Het weer. Vanavond nevel en mist. Morgen begint zwaar bewolkt en met mist. Maar in de loop van de dag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt dan ongeveer 9 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat 160 kilometer file. Het is een normale avondspits. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blarikum en af het Bunschoten 9 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam in beide richtingen bij Zoeterwoude Rijndijk 6. A12 Den Haag richting Arnhem bij Driebergen 7 kilometer. Op de A12 Utrecht Den Haag is bij de Meer de rechte reishoop dicht na een aanrijding. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht 5 kilometer. En richting Rotterdam staat bij Papendrecht. 7. A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij de afrit Den Dolder 6 kilometer en verderop bij de afrit Maar nog eens 7. A44 Amsterdam Den Haag. Tussen Voorhout en Wassenaar 7 kilometer. De N44 Den Haag richting Wassenaar.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 maar ja featuring Knifeboy Die was het Antidote. Daarvoor de Guus met Gersperdoel met Nergens Zonder Jou. Bruno Mars met Iro Rain was voor het nieuws. Ehm, ik verwacht dat, de, eh, dat ik een hele titel zal gaan horen die ik niet zelf uit mijn hoofd weet. Dus uh, Niels, take it away. Ja, we gaan nu luisteren naar... Eh, nee, we gaan... oh, oh, oh. oh. Eén oh. ding vergeten. Want we hebben niet alleen Goedemiddag, we hebben ook namelijk... Goeden. Goedenavond. Kijk, weet je? Dat zeg ik er niet zelf. <laughs> Ja, ik, ik ben een paar keer in mijn, in mijn licht geschopt. Ja. Goedenavond. Zie je? Ah, oh, makkelijk. Ga verder Niels. Ja, we gaan dus luisteren nu naar de eh, Tyre Cruise en eh, Florida. Ja. En dat, eh, dat die zing ik altijd op, ja, op zaterdagochtend. Ik weet ook niet waarom. Nee, zaterdagochtend sta ik op de piste. Oh, ja. En dan... En dit is je grap? Hey, lauw! Ah. Nee, maar luister maar. battling leave evidence. Wasted, so irrelevant. Get kicked to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean to make I sound too intelligent. A little jack can't hurt this veteran. I show up, but I never throw up, so let the drinks show up, oh up. Uh. I got a hangover, whoa. I've been drinking too much for sure. just be Is van Jesse J en James Morrison. Een nieuw wet dus. Um, daarvoor doet Tyler Cruise met over En het blijft toch wel een lekker nummertje. Maar er is nog één lekkerder nummertje. En dat is die namelijk van David Guetta en Usher Without You. En als het goed is zijn we aangebroken bij het, eh, de, de, nieuwtjes. De, de, de, geweldige nieuwtjes die ik altijd dan geweldig was. Ja. En daar ik het ding van RTL Nieuws dan voor. Weet je. Zoals, zijn, ja, precies, weet je, als zijn dat toch aan het stelen Zo, zo is mijn voorbeeld. Ja, die jongen die moet dus een fatsoenlijk woord verzinnen. Huh? kunst. Oh. Inseminatie. Oké. Ik heb helemaal geen kunstmatige eh, inseminatie dat, met, maak, eh. dat woord maak jij? Helemaal niet. <laughs> zeker wel. Wanneer? KI. Hoe betekent dat? Oh, kunstmatige, inseminatie. Ja. Ja, dat is wel leuk. Ja, deze zijn hier aan het eh, Fighting Words spelen, Dus, uh, <laughs> het is een bloedige strijd. Het is een bloedige strijd, zullen ze maar zeggen. Om het eerste, het eerste nieuwtje in, uh, of, een bubbel plastic man op de foto. Charda Winsnu is een, is een van de weinige mensen die lijdt aan een syndroom waarbij op de huid allemaal kleine tumoren ontstaan. Ehm, dus hij, zijn hele huis is vol met van hele kleine bubbeltjes, dus weet je wel, van ja, een bubbelplastic. Het is nu niet zo... Ik heb gewonnen. het is dus niet zo... Ik ben een heel stil verhaal over een man met tumor aan het vertellen. En dat doet meneer Groot. Ik heb gewonnen! Nee, dat is logisch. Nee, eerst haha yes, hè. Dat, uh... dat is waar. <laughs> maar in ieder geval, de lijkt dus- man die lijkt dus e- enorm op, op bubbelplastic. Als je de foto's ziet, moet je even naar gaan. En uh, daar, daar, zie je het artikel in Dat is toch zielig? Ja. dat het wel allemaal goed aardig is wat, wat ik las. Iedereen overkomen. <laughs> ja, dat wel. Ja. Ik, ik, zou, ik zou meteen gaan drukken, ben de man. Nee, dat Wat? Ja, kijk of, je, of als, je, dat als je hem zo ronddraait, dat hij dan, eh, of je dan ook net heet. dat, je, dat, dat bedoel je. <laughs> of niet? Nee, dat, doen we niet. Welke dan? Ons busje zit vol met cocaïne. Welke? Nou, ik, ik, dacht dat iemand deze wou. No, <laughs> take it away. Een man kocht in Californië per abuis een tweedehands minibusje waarin voor uh, eh, 5 ton eh, aan dollars eh, cocaïne verstopt zat. Eh, volgens de lokale krant, uh, ja, volgens de lokale krant, <laughs> Silicon Valley, Silicon Valley, Silicon Valley, Silicon Valley. Ja, die krant. Ja. Silicon Valley, Welke krant. Daar, de, prijs ook van die dingen aan die, eh, van die implantaten aan, dat is hele goed. Ja, daar kocht... verder, hè? Ja, precies. Oh. Mercury. Mercury News, ja, dat is, dat, dat, dat, dat is Dat is dus gewoon zo'n dagblad, zeg ja. Het Haarlems dagblad van... Daar kocht de psycholoog uit Jean-José. Jean-José. Het eh, busje vorig jaar voor een eh, zacht prijsje. Ja. Eh, de wagen werd, of de wagen reed als een zonnetje, maar het viel de man wel op dat het raam in de portier aan de achterkant van de bestuurder niet helemaal meer open ging. Dit kleine mankement nam de man voor lief toen hij onlangs zijn remmen liet controleren bij de garage en ontdekte dat de monteur... En toen ontdekte de monteur dat het, uh, dat het raampje bewust... Toen hij ontdekte dat de monteur zwaar met de zat. Nee. Dat het, ja, dus ze kwamen, ze kwamen erachter dat het uh, eh, raam dus bewust niet meer open kon. Er zat een pakjes in verstopt, hè? Ja, in het raam. In het raam. Nee, in, onder, in, de deur zat het verstopt. Daarom. Ja, daarom, dus daarom, voor kon het raam niet meer dicht. Zou ik wel krap vinden als het in het raam verstopt was, niemand zo gaat het zien. Maar wat heb jij weinig? jij snapt weinig. Jij snapt echt heel weinig. Ik irriteer me aan jou. <laughs> maar goed. Tot zover. Het eh, van 8 uur met mijzelf En mezelf. Jij zat hier om 7, maar jij bent al bij het journaal van 8 Ja, dat, was, een, dat was een grapje. Oh, dat was een grapje. Nee, van Bali. hond? <laughs> Jij bent eerst noem je me een tijger, dan word ik een hond. Ik ben benieuwd waar ik eindig. En dan zegt hij, yes, ik heb gewonnen. Gisteren, waren wij twee uh, eh, gruppenkop of zoiets. Guppenkoppen. Guppenkoppen. Guppenkoppen. Waar aan Bart opeens al... Ja, nou, jullie zijn guppenkoppen. Ja, guppenkoppen. Ja, precies. ik zal je maar overkomen. En vervolgens eindigt als wel. vis. Maar nou, even over dat, words, eh, of dat Fighting Words terug te komen. Als je nou eindelijk ook een keer een potje wil winnen. Eh, voeg dan even eh, Karim de, de grote toe. De great. <laughs> Karim de great. Dan kan je eindelijk een keer een potje winnen. Dus als je jou niet lukt om van andere mensen te winnen zie Voeg toe, Karim de Great en eh, je wint dus een bordje. Want ik heb net met uh, eh, 232 punten voor Karim tegen 304 punten van mij gewonnen. Ja, omdat ik niet mijn woord kan maken, weet je, met mijn kunstzinnige insinuatie. Nee, nee, Karim is zo goed dat hij alleen maar woorden van twee letters kan maken. Welke dag is het vandaag, jongens? Drie. Of drie. Hoga drie. Dus welke, welke, welke, welke, hey, pst, Welke is het vandaag? Vrijdag. Hoeveel is dat? Nou, dat moet ik even weten. 17e. Eh, nee, is 18e dan, want gisteren was het vrijdag 18 november. Ja, het, het is toch wel een terugkerend vast programma-onderdeel in, eh, in ons programma. Uh, ja. <laughs> dat, dat, dat, wil ik Ik moet iets anders doen. Ik, ik, ik, ga helemaal de fout in. Wat zeg je, ja. De aftellende Christmas. Christmas. Kerst. Eh, nou ja, hebben jullie al gevoel kerst? Het is eh, redelijk dichtbij hè? Nou, ik heb eerder gevoel bij Sinterklaas, maar volgens mij zit jij, uh, dat doe je niet ik, nee, ik, ik, irriteer me al echt gewoon aan de pepernoten en dingen die je dan al een paar weken, een paar maanden al in, in de supermarkt hebben liggen. ik Ja, ja Sint en dan... koopt er nou een Weet wat in mijn school ga doen dit jaar? Nou. Gillette scheermesjes. <laughs> je hebt geen eens, geen, geen eens een baard. Nee, dit voor Sinterklaas hè? Ja, jongens. Waar het, <laughs> er is één, het was ook kaal. Er is één zwarte piet die deze grap eh, We dat het begrijpt en dat is nieuws. ik ben ook echt een zwarte piet. En grijs. Ja, gefeliciteerd. Oh, wat is het nummer van Mariah Carey nou? Dank je. Mariah Carey heet dat. Ja, het kerstliedje. Hey jongens, mensen willen, willen weer muziek horen. Being Low met... Nee. Ik krijg een e- sms van Andrew Bos. En, en hoe heet die? Eh, muziek horen. Andrew Bos. Hij wil geen nummertje met jou all I want for Oké, okay, dan kunnen we... Kijk, we zijn, we zijn dus bijna zover mensen. Als je nu zit te luisteren, denk je van, wat is dit? Nou, dit is dus, dus gewoon dit. Hey, het is vandaag de 322e dag van het jaar. En er zijn nog maar 43 dagen, helaas, in 2011. En dat wil dus zeggen dat 43 min 6 is... Ja, ja 37 dagen, dan is het kerst. En omdat het over 37 dagen... 36 dagen rekenen. Gaat rekenen. 37 hoor. Ja. 6 <laughs> min, min 3 is 33 is. Ja, dan maakt het. Tijd vliegt hè. Eén ding. Waar ik zin in heb, is nu een mooie meid. En geen advertentie op YouTube. Ik heb geen zin in, weet je. Ik heb zin in een mooie meid en uh, ze is net bevallen. Dus ik kan er dus tegenaan. Het is een kerstlied. Natuurlijk is het een kerstlied. Want waar zouden wij zijn zonder eh. kerstspeakers? Dit is Mariah Carey met All I Want For Christmas Is Myself. Oh nee, you. Veel plezier. We staan er dit jaar vroeg bij. Oh. Ja. I don't care about the present. that dat zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, s ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters te juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen. Hij liedje voor me Frans Zing een liedje voor me Frans Ook al is het in het Frans Zing een liedje voor me Het leven gaat zo snel voorbij Dus zing en ik vergeet de tijd De muziek die maakt me vrij zing een liedje voor me Jeffrey werd verleid als een jonge man Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan Ver van de avontuur uit de brand geen vragen stellen Jeffrey, gewoon vuren Strijdend in de strijd die niet te zijn was Loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne staat Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed Gedood door de kogels van zijn kant Ik keek hem in zijn ogen en voelde ze pijn maar Neem er een van mij en drink voor ze Hij zei proost Frans, maar zing voor me een liedje voor zing een liedje voor me Frans, ook al is het in het Frans. Zing een liedje voor me, het leven gaat zo snel voorbij, dus zing en ik vergeet de tijd. De muziek die maakt me vrij zing een liedje voor Anna, een veelbelovende jonge meid Een vlotte meid, zat op school en was voorbereid Wilde studeren, had de wereld graag doorgereisd Maar nu zegt de dokter dat ze een jongen krijgt De buik groeit, maar het gevoel is nooit zonder spijt Als ze kiest voor zichzelf is ze de wonder kwijt Hij kon de druk niet aan, liet er in de uppie staan Gaf haar geen duppie en vet trok naar ver vandaan En nu is zij alleen, de moeder helpt hem mee Maar die is ook gestrest en zit zit in de AOW En toch zit Anna hier, de zoontje aan haar hand Ze zijn gelukkig samen, ze zegt zingen Frans Zing een liedje voor me Frans Zing een liedje voor me Frans Ook al is het in het Frans Zing een liedje voor me Het leven gaat zo snel voorbij Dus zing en ik vergeet de tijd De muziek die maakt vrij Zing een liedje voor sad in all.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 Give a warm welcome for heavyweight rap techno. Beast on the groove. So make some noise for the black warrior. Ze to Central al, welkom to Central Play, maar wij zeggen gewoon welkom to Sandford. zo. Voor de Rihanna featuring Kelvis Harris. Die heeft waarschijnlijk even Harris op zijn benen. Eh, we Found Love. Zo. Flauw. Sorry, dit is heel flauw. Eh, <laughs> daarvoor die uh, Jean-Paul met Loveje. En uh, Ach, niet zo koud is Snow met This Isn't Everything You Are. En Big Boom Rain Over Me. Dat heeft allemaal met het weer te maken. Lange Frans met Sing For Me. Ik ga gewoon de hele lijst op. Up van James Morrison en Jesse J. Must, uh, Tyler Cruise met Hangover die die vandaag nog met Florida. Swedish Mafia. Ja, dat is je op de wc te, te schijten. Eh. je net even te kakken man. We hebben ook nog Swedish House Mafia uh, featuring, featuring Knife Party. Heel vies ding met dood. Guus Meeuwens en Gers Pardoel met... Nergens zonder jou. Bruno Mars met It Rain. Koppel met Hurts Like Heaven. Alan Clark met This Ain't Gonna Work. Nick is met Bij Jij Je Zijn. Travis Ketten met Without You. Featuring Usher. Het mooiste liedje ter wereld op dit moment. Uh, Gers bedoel, wederom met Seth met Bagagedrager. Adele in de mix van Swedish House Mafia. Met Set's Fire to the Rain. Beyoncé met Bed... <laughs> Beyoncé met Best Thing I Never Had. We eh, ben nog vijf minuten duur, dus... Daarom, ik moet volpraten. Rock in met Bleed. Ja, dat is een goeie. Dat is een goeie. <laughs> Hou die mensen. Hou die. Klaar? Ja. Nog een keer Hot Shell Ray. Hot Shell Ray met Bleed. Ja. Direct met Young Ones, dat gaat over mij. En The Wanted met Warson, dat gaat over Niels. Ja. en dan even voor Karim, voor uh, eh, Matthé. Die zei dat we niet uh, mochten zeggen wanneer die op de wc zat. Nou, dat op 32 over, over, over half, ja. of half 7. 54 seconden. En 54 ja. seconden dus zat hij op de wc. Zo of uit, uit de selectie dat was, dat was hier beneden te ruiken. Ja, dat was niet normaal, man. Echt serieus, we hebben hier met gasmaskers rondgelopen. Zijn ruggengraat is twee meter langer geworden. Ja, ga verder. Dus, kwaliteit radio, dames en heren. Gaan ze welkom bij kwaliteitsradio. En omdat je uitleggen, die snap je niet eens. Nee, ik, eh, ik snap jouw grap al vaak oud klantje. Zijn rug is... Goedenavond. Goedenavond. Nee, dat hij niet gaat. Zijn gaat. Dus dat die drolde was zijn midden. Niet. Nee, goeie rug. Oké, okay, ja. Je mag op water. Oké. Okay. Dus radio. Snap je Oké. Okay. Welkom to Flash Radio. Kijk, nog één, nog één dingetje. Ik, ik, weet, ik weet dat hij zo leuk is. Ik, ik vind het echt een uitvindst dat, dat ik deze ooit heb gevonden. Ja. alright. Komt hier nog één keer. Met z'n allen. I'm a working guy from 9 to 5. I'll do anything just to stay alive. And you know. I need radio. The only thing that keeps me going is a little jiving, rock and roll and hey Turn on your radio. Hey, doei. Wat oh, een nummer, zeg. Ongelooflijk. Ehm, um, tot slot. Hè? Was net leuk. Nee, het was helemaal niet leuk. We hebben nog één nummer te gaan. Voordat het weekend echt is begonnen. Pitbull! Hey baby, hoe gaat het ermee? Mr. Worldwide, T-Pain, el que no es Oh yeah, llega lejos. Girl, what you I wanna see what you got in store. Hey, baby, giving it your all when you're dancing on me. I wanna see if you can give me some more. Hey, baby, you can be my girl, I can be your man, and we can pump this jam however you want. Hey, baby, pump it from the side, pump it upside down, or we can pump it from the back and the front. more Make me wanna it, you got it makes me wanna it, not stop it I I'm a Self-paid, self-made Millionaire, I used to play Around the world, now I'm around the world Getting paid, girl, no Don't that won't I'm on it It's your all when you're dancing on me. I wanna see if you can give me some more. Hey baby, you can be my girl, I can be your man, and we can pump this jam however you want. Hey baby, pump it from the side, pump it upside down, or we can pump it from the back and the front.